spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die vanmiddag op Schiphol met een mes dreigde... had volgens de marechaussee geen terroristische motieven. Wat hij wel wilde en wie die is, blijft onduidelijk. De man liep het bureau van de marechaussee binnen met een mes... en zou een ruit hebben ingeslagen. Daarop werd hij in zijn bovenbeen geschoten. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Winkelgebied Schiphol Plaza was door het incident ongeveer 20 minuten afgesloten. Treinen stopten korte tijd niet op de luchthaven. Het vliegverkeer heeft nergens last van gehad. Unilever verkoopt zijn margarinemerken voor 7 miljard euro aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. De margarines van Unilever met merken als Becel, Blueband en Bona stonden sinds het voorjaar te koop. Het is een historische stap, want margarines staan aan de basis van het bedrijf. Unilever ontstond bijna een eeuw geleden uit een fusie tussen de Margarine-Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers. Maar met de margarines wordt steeds minder verdiend. De verkoop loopt terug doordat steeds minder mensen brood eten. In de Rotterdamse rechtbank is vanmiddag een moordverdachte aangevallen door de familie van zijn slachtoffer. Dat gebeurde tijdens een proforma-zitting over de moord op een 21-jarige vrouw van Kaapverdiaanse afkomst. Haar lichaam werd in september gevonden in Vlaardingen. Ze was met 16 messteken gedood. De verdachte is haar ex-vriend. Hij werd door familieleden van de vrouw belaagd en kreeg een aantal klappen. Ook zijn advocaat werd geslagen, totdat de parketpolitie ingreep en de rechter de zitting schorste. Volgens de advocaat was de zaal niet geschikt voor een zaak als deze. Het weer... Vanavond is het overwegend droog. Lokaal kan een mistbank ontstaan.